Nieuws van 4 uur. Maarten Stultjes met zijn uitspraak na een dag van protesten in tientallen Amerikaanse steden tegen zijn klimaatbeleid. In Turkije zijn bijna 4000 ambtenaren ontslagen. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met de Gülen-beweging die volgens de regering achter de staatsgreep van vorig jaar zit. Er zijn onder meer militairen, gevangenisbewaarders en academici ontslagen. Woensdag werden 9000 politieagenten geschorst. Voor de ontslaggolf van deze week waren al zo'n 120.000 mensen ontslagen en 40.000 mensen gearresteerd, omdat ze banden zouden hebben met Gulen. Paus Franciscus wil dat een derde onafhankelijk land gaat bemiddelen in de crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Hij denkt dat Noorwegen dat zou kunnen doen. Dat zei hij in het vliegtuig op de terugweg van zijn bezoek aan Egypte. De verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea raken volgens de paus oververhit. Franciscus vreest dat het conflict tot een oorlog leidt en dat daarbij een groot deel van de mensheid wordt vernietigd. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lopen de laatste tijd op door omstreden raketproeven van het Aziatische land. In Os is een man om het leven gekomen door een steekpartij in een woning. Wie het slachtoffer is of waarom hij werd neergestoken is nog niet duidelijk. De politie deed na de steekpartij een inval in een woning, maar voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Het weer, in het noorden temperaturen net boven het vriespunt. Aan zee blijft het tot 6 graden en het blijft droog.